Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In het noorden en zuiden van Gaza zijn de afgelopen dag opnieuw pakketten met noodhulp gedropt. Onder meer Jordanië, Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben 90 pallets met voedsel en medische spullen naar het gebied gebracht. Dat gebeurde na overleg met Israël. Internationale organisaties hebben kritiek op de luchtdroppings... omdat de methode duurder is en minder efficiënt dan bevoorrading met vrachtwagens. De trucks staan klaar aan de grens met Gaza... maar worden door Israël maar mondjesmaat toegelaten. Het meisje van bijna 1 uit Utrecht, dat sinds dinsdag was vermist, is terecht. De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... nadat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. De moeder leidt een zwervend bestaan en er waren grote zorgen over het kind. Afgelopen avond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. Twee Oekraïnse anticorruptieinstanties hebben omkoping aan het licht gebracht... waarbij onder andere een parlementslid betrokken was... Er zou geld zijn verduisterd dat bedoeld was voor de aankoop van drones en ander militair materieel. Volgens Oekraïense media was het parlementslid een partijgenoot van president Zelensky. Vier mensen zijn opgepakt. Een op de drie verdachten die verhoord worden door de politie heeft een lichtverstandelijke beperking, maar dat wordt lang niet altijd herkend, meldt Nieuwsuur. Lichtverstandelijk beperkte mensen worden vaak op dezelfde manier verhoord als andere verdachten. Dat kan leiden tot verklaringen die niet kloppen en soms loopt een politiezaak op stuk. De politie kan erop inspelen door korte vragen te stellen en makkelijke taal te gebruiken. Dat gebeurt volgens experts nu nog te weinig. Het weer. Vannacht regent het in het noorden en oosten. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden. De komende dag begint met volop zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En tegen de avond valt in het westen wat regen.